loods. Dus de gewapende overvallers moesten zonder buit terugkeren. Ze konden worden klemgereden door de politie. Volgens het parket had het op een bloedbad kunnen uitdraaien als de drugs nog in de loods hadden gelegen. De vermoedelijke opdrachtgever, Bollejos, heeft daar 13 jaar cel voor gekregen. Hij is wel nog altijd op de vlucht, zit vermoedelijk in Sierra Leone, dus hij was niet op het proces aanwezig. In Nederland is Bollejos eerder al veroordeeld tot 24 jaar cel voor drugstransporten en een moordopdracht. Jonathan Meijer, de man over wie een Netflix-documentaire is gemaakt... omdat hij als zaaddonor honderden kinderen verwekte... mag het op YouTube niet meer hebben over zijn donorkinderen of hun ouders. Dat heeft de rechter bepaald. Hij mag nog wel zijn mening geven over andere dingen. Deed hij gisteren nog in een video over vrijheid van meningsuiting. They might like sort of try to shame you for having an opinion that's different than their opinion. And they might start to say like, oh, he has a different opinion on things. Now his truth is the only truth for him. And uh, yeah, that is freedom of speech. Meijer stond twee jaar geleden ook al voor de rechter. Sindsdien mag hij geen zaad meer doneren. Een man die vorig jaar met een fles en eten naar de politie gooide... heeft een taakstraf gekregen van 60 uur. Hij deed dat bij de pro-Palestina-demonstratie aan de UvA in Amsterdam. Eerder vandaag kreeg een andere demonstrant een celstraf van een maand... omdat ze met stokken naar de politie gooide. Een derde demonstrant is vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. En in één dag tijd is bijna 70% van de startbewijzen voor de Nijmeegse Vierdaagse verkocht. In totaal hebben nu ruim 32.000 wandelaars zich aangemeld. Er zijn 47.000 plekjes. Volgens de organisatie gaat de verkoop veel harder dan vorig jaar. Het weer, vanmiddag vooral in het zuiden en westen nog een buitje. Vanavond is het overal nat. Morgen meer zon en een gaatje of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 light. You make the morning touch a beautiful thing. I am the green grass. Zandvoort, op 106.9 CFFM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 My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. time has come, my love. I pledge my troth to Lady Jane. 要。